Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamer van het Waarborgfonds Eigen Woningen om de nationale hypotheekgarantie te beperken tot starters op de woningmarkt. Volgens Kamerleden leiden die plannen tot onnodige onrust. Het Waarborgfonds wil dat de hypotheekgarantie over drie jaar alleen nog beschikbaar is voor mensen met een laag inkomen die voor het eerst een huis kopen. De meeste Kamerleden vinden het voorstel niet verstandig vanwege de stagnerende woningsmarkt. In het Haagse verzorgingstehuis Mariahoeve zijn de afgelopen jaren nog zeker twee ernstige incidenten geweest door fouten van het personeel, meldt Omroep West. Vorige week werd bekend dat een vrouw was overleden nadat ze een chloortablet in haar mond had gestopt. Daarop kwamen bij de omroep meer meldingen binnen. Ze overleed in 2007 een vrouw nadat ze een plastic handschoen had opgegeten die ze uit een prullak had gevist. Zorginstelling heeft tegenover Omroep West de fouten toegegeven. De Europese Commissie vindt dat Google zijn machtspositie misbruikt. Brussel geeft Google een paar weken de tijd om met een plan voor veranderingen te komen, anders volgen er sancties. Belangrijkste bezwaar van de Europese Commissie is dat Google bij zoekresultaten verwijzingen laat zien naar zijn eigen specialistische zoekdiensten, bijvoorbeeld voor nieuws of foto's. Door Google de kans te geven aanpassingen voor te stellen, hoopt Brussel dat lange procedures zoals eerder tegen Microsoft niet nodig zijn. Het aandeel Facebook gaat hard onderuit op de beurs. Het aandeel daalde op de tweede handelsdag, kort na opening, meer dan 12 procent. Afgelopen vrijdag ging het sociale netwerk naar de beurs. Aandelen kostten aanvankelijk 38 dollar. Het aandeel sloot toen licht boven de openingskoers. Analisten vermoeden dat zakenbanken die de beursgang ondersteunden... toen een koersdaling probeerden te voorkomen. Het weer vanavond vooral in het oosten en zuidoosten kans op een enkele stevige onweersbui. Vannacht blijft het droog. Morgen bewolkt, ook zonneperiode dan. Het wordt 17 graden aan zee en 26 in het oosten. Dit was het NO. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad staat tussen Osdorp en Westpoort 2 kilometer file. Op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 3 kilometer. Boven Rotterdam op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat voor knooppunt de ook 3 kilometer. En ook 3 kilometer op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij Leusden-Zuid.